Dit is Martijn van Beek met het nos -joen. Minister De Jager vindt dat Italië te weinig doet om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Premier Rutte zal op de Eurotop morgen in Brussel eisen dat Italië meer bezuinigt. De Jager schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de problemen van Italië minder groot dan die van Griekenland, Portugal en Ierland. De regering van premier Berlusconi heeft vorige week een bezuinigingspakket van 48 miljard euro door het parlement geloodst. De snelheid waarmee dit gebeurde laat zien dat Italië de problemen serieus neemt, schrijft de jager. Maar volgens hem kan Italië meer bezuinigen. De Limburgse woningstichting Servatius wil tientallen miljoenen terug van haar ex-bestuursvoorzitter en acht voormalige leden van de Raad van Toezicht. Volgens de stichting zijn zij verantwoordelijk voor het mislukken van het prestigieuze Campus Maastricht project van de architect Calatrava. Volgens de woningstichting had de bestuurder het project niet goed voorbereid en nam hij te grote risico's. Groningen beëindigt de proef met de zogeheten luistercamera's. Dat zijn camera's met een microfoon die geluid analyseren en zo als het ware kunnen horen of er crimineel gedrag op straat plaatsvindt. De camera kan vervolgens worden gericht op de plek waar het geluid vandaan komt. Maar na ruim vijf jaar is gebleken dat het systeem geen onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld een vechtpartij en een brommer. Burgemeester Reewinkel van Groningen heeft daarom besloten er geen gebruik meer van te maken. Bijna twee jaar na de rellen op het strand van Hoek van Holland is justitie nog steeds op zoek naar een van de verdachten. De relschopper uit de regio Rotterdam is een bekende van de politie en zou zich schuilhouden. Vandaag was de laatste rechtszaak tegen de relschoppers. In totaal waren er 56 verdachten, van wie er 31 werden veroordeeld. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog en 10 tot 14 graden. Overdag wisselend bewolkt en in de loop van de dag verspreid over het land buien met kans op onweer.